Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met problemen bij de Koentunnel. Op de A20 Rotterdam richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging.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 De meisjes zaten op de achterbank van een auto die rond half 1 tegen een boom botste. De 29-jarige bestuurder en een derde meisje zijn voor observatie naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk waardoor de auto van de weg raakte. De bestuurder had geen alcohol gedronken. De Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA heeft Florida voor de rechter gedaagd vanwege de nieuwe wapenwet. Die is volgens de NRA onwettig. De gouverneur van Florida tekende gisteren een pakket maatregelen. Zo gaat de minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen omhoog naar 21 jaar... Al komt er een verplichte wachttijd van drie dagen voor de aanschaf van een vuurwapen. Volgens de NRA staat in de grondwet dat het recht van Amerikanen om wapens te dragen niet mag worden beperkt. De wapenwet in Florida werd strenger na de schietpartij in een middelbare school. Daarbij kwamen drie weken geleden 17 mensen om het leven. Bij een gijzeling in een tehuis voor veteranen in Californië zijn drie medewerkers en de dader om het leven gekomen. Een gewapende man drong gisterochtend het gebouw binnen in een dorpje ten noorden van San Francisco. De politie omsingelde het gebouw en er volgde een schotenwisseling. Na gesprekken met de politie liet de man een paar gijzelaars gaan. Toen de politie na enkele uren naar binnen ging, vonden ze de lichamen van drie medewerkers van het veteranenhuis en de dader. Ook Australië wordt vrijgesteld van de nieuwe staal- en aluminiumheffingen die de Amerikaanse president Trump aankondigde. Australië importeert meer staal en aluminium uit de VS dan het zelf exporteert naar de VS. Het was al duidelijk dat de heffingen worden opgeschort voor Mexico en Canada. Het weer op veel plaatsen eh, regen, die trekt via het noorden weg. Verder vandaag bewolkt af en toe zon, 14 tot 17 graden. Morgen blijft het een paar graden koeler en dan is het regenachtig. Dit was het NOS Show.